De zwarte man die in juli overleed nadat hij door een agent in wurggreep werd genomen. Gisteravond oordeelde een onderzoeksjury dat de agent niet vervolgd hoeft te worden voor de dood van Garner. Daarna gingen honderden New Yorkers de straat op uit protest tegen de uitspraak. Oliemaatschappij Shell had de afgelopen tijd opnieuw te maken met een grote olielekkage in de Nigerdelta, Nigeria, meldt persbureau Reuters. Zo'n 3800 vaten aan olie is weggestroomd. Volgens Shell komt dat door een mislukte poging tot diefstal. Een lokale visser noemt de lekkage de grootste die hij de afgelopen vijf jaar meemaakte. De oliemaatschappij zegt dat er hard wordt gewerkt aan het herstellen van de schade en dat er voor zo'n 1200 vaten aan olie is opgeruimd. Steeds meer mensen met een lichte verstandelijke beperking ontvangen zorg via de AWBZ. Tussen 1998 en 2011 is deze groep bijna vervijfvoudigd. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komt dat door maatschappelijke ontwikkelingen. Er is minder eenvoudig werk, meer digitalisering en er worden hoge eisen gesteld in het onderwijs. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa hebben zoals aangekondigd het werk opnieuw neergelegd. Ze staken vanwege bezuinigingsplannen van Lufthansa, waarbij onder meer de pensioenleeftijd wordt verhoogd. De actie duurt tot middernacht. Vooral lange afstands- en vrachtvluchten worden getroffen. Maandag en dinsdag staakten piloten van Lufthansa ook al. Daardoor moesten 1350 vluchten worden geannuleerd. Een van de vrachtwagenchauffeurs die betrokken was bij een kettingbotsing op de A2 is overleden. De man reed met zijn wagen op een andere vrachtauto. Daardoor reden vier vrachtwagens tegen elkaar. De weg bij Maastricht was urenlang afgesloten voor onderzoek, maar is nu weer open. Het weer. De komende uren is het op de meeste plaatsen.